Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Dierenpolitie niet op. Een echte ridder verliest nooit. Ze kunnen me neersabelen, maar ik ga gewoon verder, zei hij in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Gauws was de grote voorvechter van de dierenpolitie, die onder de gedoogcoalitie van VVD, CDA en PVV werd opgericht. Nu die coalitie er niet meer is, wil het CDA van de afspraken af. Gauws is daar woedend over. Hij spreekt van een afrekening met de PVV over de rug van de dieren. In Utrecht heeft de politie vannacht het rijbewijs van een buschauffeur ingevorderd. De man reed op hoge snelheid door het centrum langs agenten op een mountainbike. Hij toeterde en knipperde ook een paar keer met groot licht. Toen agenten de lijnbus volgden, reed de chauffeur op hoge snelheid door rood. Hij werd aan de rand van de stad door andere agenten aangehouden. In de bus zat een onbekend aantal passagiers. In Enschede zijn relatief veel agenten op de been voor de wedstrijd van Ajax tegen FC Twente. Aanleiding is het mogelijke kampioenschap van Ajax. Ajax-supporters hadden opgeroepen om massaal naar Enschede af te reizen, omdat bij een eventueel kampioenschap vandaag en morgen geen huldiging in Amsterdam is. Supporters van Ajax die met de auto naar Enschede komen worden daar tegengehouden. Voorzitter Renoy Kan van de Sociaal-Economische Raad vindt het heel jammer dat het kabinet Rutte de SER niet vaak om advies heeft gevraagd, zei hij op Radio 1. Renoy Kan zei verder dat hij een ministerschap in een nieuw kabinet niet uitsluit. Hij treedt op 1 september terug als voorzitter van de SER en wordt dan voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Bank. Het weer.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 In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 2 kilometer. Door werkzaamheden op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewek en Nieuwebrug 2 kilometer. En op de A12 richting Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 3 kilometer.